Het islamitisch basisonderwijs telde in 2008 nog ruim 9300 leerlingen. Vorig jaar waren het er ruim 15.000. Volgens een onderwijsdeskundige is de groei het gevolg van de kwaliteitsslag... die het islamitisch onderwijs heeft gemaakt. Tien jaar geleden vond de inspectie de kwaliteit van islamitische scholen nog ondermaats. En nu scoren die scholen al vijf jaar op rij het beste op de CITO-toets. De vulkaan in Nieuw-Zeeland, die maandag uitbarstte, is nog steeds actief. Hij rommelt en stoot modder en stoom uit. De zoektocht naar vermisten en de berging van lichamen wordt daardoor flink gehinderd. Maandag waren er 47 mensen op White Island, allemaal toeristen. Bij de uitbarsting kwamen zeker zes mensen om het leven. 30 gewonden liggen nog in het ziekenhuis, van wie veel in kritieke toestand. Veel van hen hebben ernstige brandwonden. Het aantal vermisten is bijgesteld naar 9. Ze hebben het vermoedelijk geen van allen overleefd. De grootste oliemaatschappij ter wereld, Saudi Aramco, gaat vandaag in Riyadh naar de beurs. Het moet de grootste beursgang uit de geschiedenis worden. De waarde van Aramco wordt geschat op 1700 miljard dollar, veel meer dan Apple of Google. Het bedrijf maakte vorig jaar een netto winst van 111 miljard dollar. Verwacht wordt dat de beursgang van Saudi Aramco vandaag een kleine 30 miljard dollar oplevert. NS heeft vannacht een proef gedaan met een zelfrijdende trein. Eerder waren er zulke experimenten van ProRail en Arriva. NS liet vannacht bij Dronten een trein rijden volgens een voorgeprogrammeerde dienstregeling. De komende maanden kijkt NS onder meer hoe de autonome treinen reageren op ander treinverkeer en wat ze doen bij gladde sporen. Het weer. In het oosten eerst nog regen, van het westen uit droog en af en toe zon en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op veel wegen in Noord-Holland. Vooral rond Amsterdam en aan de noordkant van Amsterdam is dat het geval. Want op de A8 van Zaandam naar Amsterdam is nog een rijstrook dicht. Tussen Westzaan en knooppunt Zaandam drie kwartier vertraging. Het komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk en pechgevallen... Op de A10 van de Ring Noord van Amsterdam staat het nog vast voor de Koentunnel. Daar heb je 20 minuten vertraging. En de andere kant op, naar het zuiden, staat het vast tussen Landsmeer en Durgerdam. Daar is een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is het nog druk tussen de knooppunten Kooimeer en Rottepolderplein. 14 kilometer file daar met een half uur oponthoud. onthoud. Op de A7 van Horen naar Zaandam staat het nog vast tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. Daar heb je een kwartier vertraging. En het is erg druk op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen Noorddijk en Westzaan drie kwartier tijdverlies.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 Over twee weken is het kerst. 142 dagen tot de Formule 1 en drie dagen tot de ijsbaan hier op het Raadhuisplein. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 10 uur bij je met lekkere oude, nieuwe kerst. Maar ook veel nieuwe andere muziek. Zoals deze van Dua Lipa. Did crazy, thinking about the way I show up Alipa hier bij ZFM waar het 11 over 9 is. En dan wordt het al wat tijd voor ja, kerst en wat rust. Een van de mooiste kerstliedjes, Errol Brown. Hier bij ZFM, Send a Prayer. Ja, als je dan het kerstgevoel nog niet krijgt, dan weet ik het ook niet. For all those people still hungry on this day. All those people suffering their lives away. For all the children who today we give a toy, but come tomorrow, take away their joy. For those on this day still in captivity, for the many others still fighting to be free. So many promises it seems we cannot keep. To rid this world we share of its troubles deep. So let's send a prayer to heaven on this Christmas day. Send a prayer and heaven shows. Around, de ultieme kerstsong hier bij ZFM... waar wij vrijdagmiddag de studio helemaal in kerst weer brengen. Heb je nog spullen over? Breng ze langs bij Roy van Buringen. Hij is hier vrijdagmiddag. En dan gaat hij de hele studio in kerst weer brengen.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 Ja, super, superleuk. Superleuk. Wordt natuurlijk een ultramoderne baan. Ik denk eigenlijk dat, dat nu wij hier twee van die kombochten hebben, zou mij niet verbazen als dat in de toekomst met, op andere circuits ook hier of daar gaat verschijnen. Zou Zandvoort dan een proeftuintje kunnen zijn voor misschien andere circuits? Nou, eh, ik, ik, ik, gebruik liever de term voorloper. Eh, hè, want want eh, dat geeft aan hoeveel creativiteit hierbij betrokken is geweest. Hè. Dus, dus fantastisch. Hè, Niek oude die, die heeft dat geopperd hier in, in, de beginnen. Dus dat is, dat is helemaal mooi. En, eh, en dat naderhand eh, zowel eh, FOM als VIA als Volker Wessel, die er allemaal bij betrokken zijn natuurlijk. en, en ook Dromo natuurlijk, de architect die het nieuwe deel allemaal ontworpen heeft. En dat die allemaal gewoon dat een goed plan vonden. Ja, dat, dat geeft al aan hoe uniek het idee van Nick was. Ja, nou, dan komen wij alle twee uit Zandvoort. en ik kijk dan af en toe nog wel eens eventjes met een blik zo richting het circuit. En dan zie ik wat hijskranen staan. En nou, dat, dat zie jij denk ik ook elke dag. Wat, wat, wat, voor, eh, ja, wat, wat doet dat dan met een zandvoerder eh, die ja, het circuit eigenlijk een beetje omarmd heeft? Nou, dat is geweldig. Hè? Ik bedoel, eh, het is, eh, het is eh, productief, het is constructief, het is positief. Hè? Dat, dat, wie heeft er nou wat aan een circuit wat verpauperd ergens in de duinen ligt? Ook als je een natuurliefhebber bent, dan wil je natuurlijk wel graag dat dingen er mooi bij liggen. En als hier dan toch zo'n circuit ligt, laat het er dan gewoon netjes en mooi gerenoveerd bij liggen. Hè? Wij zien ook fietspaden. Hè? En als die gewoon mooi onderhouden zijn en er gewoon mooi bij liggen met mooi asfalt, dan vinden we dat ook mooi, weet je. Dus ja, het, het gaat er gewoon, ik zie het als een enorme, eh, ja, in dit geval autosporttuin. Mhm. En, en als die er ligt, laat die er dan maar mooi, mooi bij liggen. En op deze manier krijgen we dat natuurlijk. Wat, wat denk je dat, eh, dat wanneer, oh kijk, want eh, we hebben nu nog, nog minder dan een half jaar. Maar wat, hoe, ja, wat, hoe gaat het eruit zien, zo'n zo'n weekend in mei 2020? Wat, wat, wat denk je ervan? Nou, ik denk dat dat. Eh, je moet het allemaal gaan laten gebeuren. We moeten gaan zorgen natuurlijk dat, eh, dat, dat het verwachtingspatroon eh, realistisch blijft. Maar dan is het heel moeilijk om je enthousiasme in toom te houden. Want je ziet gewoon dat er feitelijk aantoonbaar een unieke baan komt te liggen. Mm. Nog geen van die rijders in de Formule 1 hebben ervaring met een kombaan. Eh, er zijn een paar rijders die, eh, die hebben hier nog nooit gereden. En ik denk als die hier voor het, eh, voor het eerst rijden. Nou, ik weet nu al dat die gewoon ja, plezierig verrast gaan zijn. Ik heb zelf natuurlijk zo'n beetje op alle circuits in de wereld wel gereden. En, en er is geen baan ter wereld die zo gevarieerd gaat zijn als, als de baan hier. Dat, dat wordt echt een waanzinnige ervaring. Um, Pitstraat eh, wordt, is, is, is eh, in de plannen ook een stuk eh, korter. Dat, dat, je hebt het al eens bij de WNS gezegd. Het wordt misschien wel een van de snelste pitstops die we gaan meemaken hier. Eh, ja, ik denk niet dat hij noodzakelijk korter wordt. Eh, ik denk dat hij eh, ehm, ehm, qua, tijd en onderbreking misschien een klein beetje gaat lijken op wat we in Oostenrijk zien. Mhm. Misschien dat de, de, de in, in, instroom van de pitstraat wat sneller gaat. Maar we krijgen ook, dat is vandaag een beetje onderbelicht gebleven, maar we komen niet meer de baan op waar we nu de baan op komen. We mhm. komen net als in Spa na de Tarzanbocht de baan pas weer op. dus dat stukje zal nog wat langzamer zijn, maar wel veel korter. dus wat dat betreft, ja, ik, ik schat eh, pitstops eh, misschien, 14, 15 seconden. Ja, eh, nog even dan nog wat jij zelf in de presentatie nog zei. Hè? Je, zou je gaat er zelf natuurlijk toch ook als je de kans krijgt om over het vernieuwde circuit heen te rijden. Dat, dat is wel de bedoeling, neem ik aan. Ja, ik, ik, hoop dat het asfalt al opgedroogd is en dat ik niet tot mijn vast vaststaat. Maar ik, ik kan niet wachten, laat maar zeggen. Dankjewel. All right, dank je. Cape en You Too One hier bij ZFM waar het drie voor half tien is.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 En Gijken is de voormalige zangeres van Hoeverphonic. En Hoeverphonic doet volgend jaar voor België mee met het Songfestival. En dan zijn we weer helemaal rond. Maar veel belangrijker, half tien, tijd voor jazz. En vandaag in de rubriek Jazz is niet eng, Rita Franklin. Rita Franklin, dat is toch soul? Ja, maar dit is een opname samen met Studio Rio... En is dat dan jazz? Ja. Marco en, eh, en Erik, die eh, in de jazzcluster, die heb ik wel eens horen zeggen... er zit een saxofoon in en dus is het jazz. Nou ja, dan is dit ook jazz. Hier is Arista Franklin, en Studio Rio. Christmas. Hier bij ZFM, waar het 20 voor 10 is. En je hoort de lange Christmas Pudding Official Remix van Wham. Nou, hele mond vol. Gaan we gewoon lekker door met muziek van vandaag.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 made Ja, Golden Earring, Radio, <laughs> Radio Love hier bij ZFM. Waar het bijna tien voor tien is. En dan weet je, dan gaan we meezingen. En eh, trouwens, als je net denkt, eh, Grand Prix Brazilië... ja, dat komt natuurlijk uit het, eh, een van de hoogtepunten van dit jaar... die waar we op terugkijken. Dus daar ben je weer helemaal bij. En nu eer Boudewijn de Groot. Want ja, ook de top 2000 komt eraan. Niet bij ZFM. Maar ja, ik geef hem vast, vast weg. Uit de top, top 5.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 Roy heeft de kerstboom uitgepakt en zet hem nu in elkaar. En dat wil je gewoon zien. En over kerst gesproken, hier is er dan Eén zo'n leuk kerstliedje... wat niemand draait, maar dat hoor je wel hier bij ZFM. Eddie Wally met een vrolijk kerstfeest. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Zo met z'n allen om de kerstboom heen. Met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen. Dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen. Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein. En dat het altijd vrede mogen zijn. Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Alle om de kerstboom heen. Met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen. Dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen. Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein. En dat het altijd vrede mogen zijn. Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest, Eddie Valley hier bij ZFM. Ja, en dan is het bijna tien uur. En eh, luister vanavond ook naar ZFM aan het woord. En daar heb je een allerlei tips hoe je de kerst goed doorkomt. En dan gaat het met name over voeding. Er is een voeding-expert en die eh, vertelt je hoe je verantwoord met het kerstdiner om kunt gaan. Verder is er natuurlijk vanavond de filmclub Simon van Kolm. En de Simon van Kolm filmclub vanavond weer een mooie Franse film. En dat is een film met Juliette Binoche en Gérard Depardieu. Ja, dan ga ik dus echt vooraan zitten. Over film gesproken, dit is de soundtrack van True Blood. Ik ben er maandag weer. Morgen zit Ger hier. En ik wens je nog een hele fijne dag. Hier in Zandvoort. shadow filled up with doubt I don't know who you think you are But before the night is through I wanna do bad things with you I'm the kind to sit up in his room. Heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. wenst jullie allemaal fijne dagen en...